Van 6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een F-16 van de lucht voor de provincie Groningen een vlucht uitgevoerd. Het toestel had infraroodcamera's aan boord en was door de veiligheidsregio Groningen gevraagd om het hoge water rond het Eemskanaal en het windschoten diep in kaart te brengen. Op de opnames moet te zien zijn of de bodem is verzaagd door het hoge water en of de dijken het gaan houden. Het waterschap is de beelden nu aan het onderzoeken. Vanochtend werden zo'n 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal geëvacueerd. Bij LTO Nederland hebben zich al meer dan 100 veehouders gemeld die collega's in het noorden willen helpen. Ze bieden stalruimte aan, Veehouders die hun boerderij moesten ontruimen vanwege de dreiging van een dijkdoorbraak. Bij de tolbetter Petten is Groningen lijkt de dijk het te houden. Waterpeilen zijn langzaam aan het zakken. Het waterschap verwacht daarom niet dat de situatie bij Tolbert nog kritiek zou worden. Voor mensen met een studieschuld is het steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen. Hypotheekverstrekkers zijn sinds de bankencrisis van 2008 een stuk voorzichtiger en de eisen om een hypotheek te krijgen zijn opnieuw strenger geworden. Daarom kijken hypotheekverstrekkers extra goed of mensen een hypotheek wel kunnen betalen. In Peru is het proces tegen Joran van der Sloot begonnen. Hij wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en een schadevergoeding van 50.000 euro. Volgens de OM heeft van der Sloot Stephanie Flores vanwege haar geld met voorbedachte raden omgebracht. Maar zijn advocaat zegt dat Joran de studenten in een vlaag van woede heeft gewurgd. Op het Europees kampioenschap Allround schaatsen heeft Irene Wust op de 500 meter op één na beste tijd gereden. Ze was iets langzamer dan de Tsjechische Carolina Erbanova, die als enige onder de 40 seconden bleef. Van de favorieten eindigde Claudia Pechstein als vijfde en Martina Sablikova als veertiende. Straks is het op de buitenbaan in Budapest nog de 3000 meter voor vrouwen en morgen begint dan het EK van de mannen. weer. Vannacht valt op verschillende plaatsen regen. Morgen wordt een onstuimige dag met regelmatig buien. In de middag breekt af en toe de zon door bij een graad of 8. Dit, was Den... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. De A8 Amsterdam richting Zaandijk. Bij Zaandijk 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dat daar ook vast op de A10 West en Noord. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam bij het Kleinpolderplein 4.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 Eh, The one that got away. Er zit iemand naast je die weet er iets over. <laughs> vertel, vertel. Oh, daar nou word ik een beetje rood hoor. <laughs> <laughs> ja, oké. Ja. Nee, ja, nee, dat vindt Karim natuurlijk heel leuk. Dat zal sinds een week is weer vrijgezel. Oh ja. Woe, Karim, Karim. Ja, hij kan heel goed, eh, heel goed zingen, heb ik ook gehoord. Oh, Net zoals jij. <clears throat> maar daar had ik het niet over. Oh, oké. Nee, dank, dat is, eh, eh, heb je de nummer? Weet je wat? De nummer, kun je zelf... Uh, ja, natuurlijk, geef de nummer zelf door. Dat, vind ik goed. En de vind adres en de pincode, alles, joh. De pincode, heb je die ook? de pin. Code. Ping. Code. Ping. <laughs> Code. Allebei. Alles. Leuk hè, woordgrappen, <laughs> woordgrappen dames en heren. Het werkt altijd. Maar nou is ook het geval dat ik dacht van, weet je, ik heb een notitieblokje en ik heb een pen bij me. Dus laat ik maar een verhaal in een pannenkoekenrestaurant gaan schrijven. Heb jij mijn pen gestolen? <laughs> Nee, ik heb mijn eigen. Ik heb mijn eigen. Jij rat! Ik heb mijn oh. eigen pen. Oh. Ga je mij nou rat noemen? Die hebben we geen eens gezien. Maar, uh, eh, de voetballen van Roemenië. Rad, ja. ja. dus eh, ah, gaat nu iemand op, op Nederland 1 die heet Graf. Weet Olga Graf. Vind ik ook een leuke naam. Hallo, ik heet Olga Graf. Graf. Vertel Karim, maar wat toen dacht dan? ik van jullie zijn lekker aan het pannenkoekjes, laat ik maar mijn notitieboekje gebruiken. Maar staan alle, alleen maar voetbaldingen in, maar nu staat er nog meer onzin in. Oh, volgen, volgen. <laughs> Ja, dat is, dames en heren, Niels had gisteravond een hele leuke opmerking. Ja, jullie gaan vogelspotten, dan kun je toch gewoon, gewoon op YouTube Pino intikken. Dan sprak je toch ook een vogel? Ja. Ha, Heeft hij gelijk of ongelijk? Nee, want Pino is een pak. Sorry. Pino is een vogel. Het, mens, het mens daarin, dat is een, eh, een mens. Dat is een vreemd vogel. <laughs> geen pak, nee. <laughs> dat is ook geen pak. maar, maar elke vogel heeft een verenpak. Ja. Ja. Ja. En elke vogel heeft ook een pak veren. Maar wat wil jullie nou vertellen, Krim? Ik wil mijn verhaal We zitten te wachten op jouw verhaal. Ga je de, de vogelopstelling oh, trouwens, eh, nee, tussendoor, eh, als er iets fout is in mijn verhaal, dan... Ben ik er om het te corrigeren. Intrepeerd het Dat, dat, doe ik gewoon zo. Nee, ja, dat maakt mij niet uit. Maar eh, hij mag u aanhouden, Niels. Dankjewel. Ja. Ga maar. Leuk, hè, die knop. Het is net een klein kind, In het roze. Ehm, ik hoor het wel. Oh, oké. Hoor jij het wel? Als jij van die knop af wil blijven, Niels, dan kan ik het voorlezen. Dus anders stop ik de hele tijd en dat is niet zo leuk. <laughs> Echt. Nou, alle luisteraars haken af, ja. Voor de ouders Die van Niels. Die waren er toch al oh, Zo hebben we geen gedaan. Dames en heren, voor de ouders van Niels. Niels wil op, wilt worden opgehaald uit Smalland. Het is bij CFM Zandvoort. Oké, komt-ie. Oh, dat is echt spannend. Ik heb het gisteren drie keer gemaakt, dus daarom vind ik dat mogelijk nu. Ja, ga verder. Weet je dat wel vijf minuten op je verhaal zitten te wachten? Ja, omdat iemand steeds op mijn klopt, loopt het. Tijd loopt, ja, kom maar erin. Oh, ja, dat hele ding loopt vast natuurlijk. Maar, eh, weet je, omdat het aankomt, komt hij eraan hoor. Dank je Niels. Het roffeltje. Oh, oh, Het is weer een uh, zo'n roffeltje. Ja, komt ie. Komt ie hoor, dus eh, alle mensen. Tweet, tweet, tweet. uh, <laughs> op zoek naar... <laughs> Wat een geweldig begin, Krim. Hij heeft een gedicht gemaakt. <laughs> Hij is nieuwe ding, de nieuwe ding, ding nieuwe duitse. Nou, ga door. Nog, ja, als jullie niet gaan lachen, anders lach ik ook. tweet, tweet, tweet. op zoek naar de Twittervogel. Oh nee, Mathé heeft op Twitter lopen zeggen dat er vogels kijken. Oh nee, het was Facebook. Leuk Niels. Uh, eh, dat staat niet trouwens. Lopen ja, dat zal vandaag wel veel gebeuren. Pff. Nou ben ik er klaar mee Niels. Met <laughs> het knopje van je. Dus op zoek naar, dat heb ik vandaag ook heel vaak gezegd trouwens. Op zoek naar de watloper. In de waterlijnduinen. Eh waar ben ik aan begonnen? Het is ijskoud, althans het is winter. En dan dat zwarte ding. Hoe heet het ook weer? Ja, dat heb ik je net verteld. Aalscholver. Aalscholver. Ah, zeg ik dan. Was uh, eh, nou. aarscholver? Nou, oké. <laughs> Ga door. Nou, mijn grappen stelen, jongen. <laughs> Leuk. Ehm, toen de vos. Met de gele knop. Mag je de afnemen, alsjeblieft. Je bent echt een heel vervelend jongetje. Ik denk dat ik eh, Sinterklaas een brief ga schrijven. Toen de golf. De vos. <laughs> Zet hem misschien aan. Ik word gek van dus. <laughs> Professionele radio. Toen de vos. Ja. Zie Niels, hou op met die... <laughs> ik hou niet van het Beyoncé Ga verder of stom met je verhaal, want dit gaat helemaal nergens over. Of blijf van de klop af. Dankjewel. Toen de vos. Tam, tam, tam. Dat is de vos. <laughs> Je loopt wel door mijn verhaal heen. Oh. <laughs> Wat kan dat beest Janker zeg? Dat zei ik tegen mezelf. Dus toen kwam meteen op de tam tam tam met bam bam bam. Gast, lees volgende keer even dikkie dik voor of zo. <laughs> gaat niet ergens over. Dit gaat helemaal nergens over. Nee, tom, was niet bij. Van de tom tom tom van de dik dik dik. Tam tam tam, de vossen tam tam tam. En toen kwam meteen met de woorden bam bam bam. Dus, dus? bam bam bam. Want meteen, die heeft daar gaan we de fout in. Oh. Ik zei helemaal niet bam bam bam, ik zei alleen schiet hem neer. <laughs> maar drie keer mensen, hij zegt maar drie keer. Waarop ik zeg, mooie sleutelhanger hè. Die staat dan, van die vos. <laughs> Correctie, dat zei hij niet, maar... In het verhaal. Maar dat, dat, klinkt beter. Leuk voor het verhaal. Vervolgens. <laughs> Jongen. Gaat meteen de dierenliefhebber, zegt hij zelf, uh, hè, lopen te eten voor de voor de ogen van, van die vos. Dat, oh. Ja, nou hij stond stil, maar hij ging voor die vos ging eten. Het is toch gewoon zielig. Die vos en anders had die vos die voor mij gegeten. Dus wat is nou zielig? Die vos die ging huilen. Die bleef maar huilen en huilen en huilen. En wat doet hij? Heeft hij nog één klein stukje brood over, meneer Groot? En wat doet hij? Hup, zijn eigen mond in natuurlijk. en dat is niet zo spannend hoeven nou, dat heb je vorige uur ook al Weet ik, maar er staat Karin, er staat, ik, ik weet, ik ben vandaag niet geweest, maar ik weet dat er een heel groot bord staat. je mag de dieren niet voeren. En wat nou- doet die jongen braaf? Hij voert ze niet. En jij wordt boos. Ja, omdat het beest door de... Geweld, de regels. Mag ik Mag ik nou, zeggen? Er zijn fotografen in de echt, als de boswachter zit. er zijn fotografen in uw bos en die geven, geven die beesten gewoon eten. En daardoor Zodat ze beesten... mooie foto's kunnen maken. Ja. Daar gaat het dan om. Zodat die beesten tam worden. De fotografen zijn natuurlijk altijd goed. Wat? Nou, vogelspotters zijn beter. nee, maar ik vind die foto, dat sloeg nergens op. Maar, dus mij niet aan te kijken, ik ben geen fotograaf. Die mensen die gingen dus zeg maar, eh, wat is het, eh, wat zou het zijn, mm, ongeveer 10 eh, meter van, van wij echt die vos zagen die Mateo wou doodschieten. Ik wil ook een snurkvos, helaas. Ehm, die gingen dus echt... Uh, hou op Niels, alsjeblieft. <laughs> Ga even op de gang staan of zo. U heeft nog wel 10 seconden. Maar in ieder geval, toen uh, die gingen dus die vos voeren. En daarmee wou ze een mooie foto maken. Maar wij kwamen ze tegen bij een huisje. En verderop kwamen wij die vos opeens tegen. Ongelooflijk. Dat ja, ongelooflijk. Oké, maar ook, wat, wat ook, nee, wat ook een oh. leuk feit is, is dat toen we daarna nog 10 kilometer hadden gelopen en we weer terugliepen langs het huisje, stonden nog steeds diezelfde fotografen voor niks bij dat huisje. Nee, en toen kwamen wij. En toen kwamen wij en toen was de Foster. Ja, dus, dus wij, wij, brengen Foster. Maar goed, om het lang verhaal een beetje korter te maken. Oh, ja. Nou, ik dus dat broodje, klein stukje brood gegeven aan die vos. Want die vos die bleef me janken en ik kon het gewoon, gewoon niet meer aanhoren. Nou, wij doorlopen naar de zee. Oh, wat was het koud. Ehm, en ik zei trouwens nog tussendoor tegen Matthé, dat is toch zielig. Want dat zegt Niels toch ook altijd. En eh, toen zei Martijn tegen mij, dat boeit me niks. Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Ja. Ehm, <laughs> maar nu even het lijstje van vogels dat we niet hebben gezien. We beginnen. De Hermiel Ibus. Niet Hermiet Ibus. Hermiet. Niet gezien paradijsvogel nergens te bekennen. Jawel, jawel, jawel. Ik heb een paradijsvogel gezien. Ja, en ik Want toen we in het restaurant, toen we in het restaurant zaten, stond er op de schoorsteen een, een paradijsvogel in een stolp. Ja, dus dan hebben we hem gezien. Ja, de Purple Kieft. Ja, praat er maar wel overheen. De wie? Purple Kieft. Kieft. Ah. <laughs> de Purple Koef. De purperkoet. Purperkoet. Purperkoet. De, de die van Milka. Eh, we hebben, wel, we hebben wel paarse koeien gezien. Nou, bruine koeien die als je ze paars zou schelden van Milka waren. Ja, dat dat ook joints eh, gerookt. Tot slot, <laughs> de zeemeeuw. drie keken En over de zeemeeuw heeft eh, Lars een heel leuk Ja, want kijk, iedereen heeft het altijd over zeemeeuwen. Tenminste, mensen denken dat ze verstand hebben van vogels en dan beginnen ze over zeemeeuwen. nou, ten eerste, ja, dat wilde ik dus <laughs> vertellen. Kijk, zeemeeuwen meeuwen <laughs> bestaan niet. Maar er zijn er nog slimmere mensen die denken van, meeuwen met zwarte koppen, daar kennen we wel de naam van. Dat zijn kapmeeuwen. Klopt ook niet. Kapmeeuwen? Ja, kapmeeuwen. Ja, zo noemen die mensen die. Maar het zijn eigenlijk, eigenlijk zijn het kokmeeuwen. Voor de mensen die luisteren en die <laughs> denken dat het nog... Kok. Kok, K-O-K. Oh. Ja, precies. En zeemeeuwen ja. Dat zijn eigenlijk gewoon meeuwen die op zee leven. Maar kijk, de soortgroep is meeuwen. En onder die meeuwen heb je nog soortnamen. Zoals zilvermeeuw en drieteenmeeuw en stormmeeuw en mantelmeeuwen. Maar geen zeemeeuwen. Die bestaat gewoon dus niet. net als dus... ze alleen maar boven land zouden voorkomen. Je jij wilt het oosten landmeeuwen noemen. Ja, precies. Dat bestaat ook niet. Dus bij deze is dat weer uit de wereld. Weer een vrouw wat uit de wereld geholpen. En wat ik vermalen, tot slot, is dat er geen ijsvogel was. Ja, hij was er wel. Eh, hij zat gewoon in de boom waar wij langs liepen. Maar we waren niet heel scherp vandaag, denk ik. Want we zagen eigenlijk vrij weinig.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 Welcome to Central Bay. Central Ja, dat was Welcome to... Central Ik ben even bezig. Oh, Krim, wat heb je een laag stemmetje vandaag. Hoogbrooien. <laughs> Oh, Welkom to Central Play, daarvoor voorlange Frans met Sing voor me, maar die hebben we nog niet gehoord. <laughs> Ed Sheeran met The A-Team, Guus met Gersperdoel met Nergens Zonder Jou, Dotan met eh, Tel Alai en... eh. met de eh, chef en bagage eraan Het is toch wel moeilijk hè, dat presenteren. Zij uh, eh, Het eh, is toch wel moeilijk, hè, dat presenteren zonder mij. Je moet eh, niet zo in de microfoon praten, anders hoor je ruis. Ja, wat zielig. Ja. Uh, je hoorde net een <laughs> we gaan, we gaan nu luisteren naar Epic. Dus niet Epic, maar gewoon Epic. Zeg maar van dat, oh het is raar, het is epic. Dus daar gaan we nu naar luisteren, ja. Het is van Sandro Silva en... En? Sandra Silva en Quintino. Je was iets te vroeg, meteen, Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Hier is hij. Veel te leren, meteen. Heel veel. Komt-ie. daar het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw op zijn dochters Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren Speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren Topclub, roem, geld, supporters te juichen Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen Hij zegt Jeffrey werd verleid als een jonge man Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avonturen uit de brochure Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren Strijdend in de strijd die niet te zijn was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne staat Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed Gedood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde ze pijn Maar neem er een van mij dan En drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans vrij. Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. Het buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans Ja, zing voor me. Nou, niet letterlijk hoor, maar gewoon... Oké. Nee, zo'n zingvorm van Lange Frans en, eh en natuurlijk te lauw, want hij is altijd te lauw. Nee, lauw. niet te... Ja, eh, dat heb je één. Echt, ik denk dat ik, ik, ik, ga, ik ga een solo programma maken. Dit is echt... Oh. Ik heet toch ook niet mat, hè? Jongen. <laughs> Oké, nou, in ieder geval, eh, dit was dus Tullau met uh, Lange Frans, met sing voor me. Je hoorde nog een mix van avondjack, hoe heette die? No Beef. No Beef. Steve Aoki. En je hoorde nog iets van? Epic. Van, uh, Epic van Quintino, ja. Oh, oh ja. ja. Maar wij hebben ook ons eigen DJ. En vlak voor het weekend wens ik jullie alvast wel een fijn weekend. Ja, dat doe ik wel. En eh, onze eigen DJ heeft natuurlijk de club gemaakt. <laughs> oh, sommige mensen moet je gewoon het land uitzetten. La, la, la, en at de club ga je nu horen namelijk eh, van DJ Pepper.